Goedemorgen, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. De tenten bij het opvangcentrum in Ter Apel worden afgebroken. Die dingen waren neergezet om de enorme hoeveelheid vluchtelingen uit Oekraïne te kunnen opvangen. Maar vandaag loopt de vergunning af. Ter Apel is er helemaal klaar mee om met een overvol opvangcentrum te zitten, vertelt mijn collega Ellen Kamphorst. Het is van bedden naar stapelbedden gegaan, er zijn stretches bij geschoven. Er zijn mensen die op de stoel slapen, mensen die op hun bed eh, moesten eten. Ja, omdat er gewoon simpelweg geen andere plek was kabinet snapt dat dit niet zo kan doorgaan. De staatssecretaris heeft beloofd dat hij nieuwe plekken gaat regelen in andere gemeentes. We hebben vorig jaar met z'n allen meer maand overgehouden aan het eind van ons geld. Er werd een stuk minder gespaard. Verslaggever Lisa Schallenberg weet waar dat aan lag. Inflatie en een lichtere lockdown dan een jaar eerder. Half december ging de horeca bijvoorbeeld pas helemaal dicht afgelopen jaar. En in 2020 was het al in half oktober. Dus dat betekent ook dat we gewoon langer de tijd hadden om geld uit te geven. Dus bleef er minder over om te sparen. In totaal iets meer dan 17 miljard euro. De Britse premier Boris Johnson moet vandaag waarschijnlijk door het stof voor Partygate. Waarschijnlijk gaat hij in het, appartement, of in het parlement sorry zeggen voor die lockdownfeestjes en borrels in zijn ambtswoning. Vorige week kreeg hij al een boete omdat zijn medewerkers zich dus niet aan de lockdownregels hadden gehouden. In de rechtbank in Turkije begint over een uurtje de zaak tegen de Nederlandse rapper Murda. Vorig jaar werd hij opgepakt op het vliegveld van Istanbul... omdat hij in zijn teksten jongeren zou oproepen om wiet te gebruiken. Daar kan hij stevig voor worden gestraft, zegt correspondent Mitra Nazar. Zijn management ehm, dacht dat ja, het feit dat hij een Nederlandse rapper is, dat hij een Nederlander is, dat dat eh, ja, wel zou, zou meespelen. Hij eh, heeft geen Turks paspoort naar het schijnt. Ehm, maar ja, zo werkt het dus blijkbaar toch niet in Turkije. Want er is vijf tot tien jaar cel tegen hem geëist. Murder zal er zo zelf waarschijnlijk niet bij zijn in de rechtszaal hij mocht de zaak afwachten in Nederland. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en droog. 16 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. En de komende dagen blijft het zo. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De drukte van de ochtendspits begint langzaam maar zeker af te nemen... maar op verschillende plekken in de regio staan nog steeds lange files. Onder andere de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... Een file van 10 kilometer tussen Uitgeest en knooppunt Rotterpolderplein. Je vertraging is daar 20 minuten. Ook nog altijd drukte op de A10. Daar vanaf Volendam een file voor de Koentunnel richting het zuiden. De vertraging is daar ongeveer een kwartiertje. Ook nog de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Daar file vanaf Hilversum tot aan knooppunt Lunette van 20 minuten lang. En tot slot nog de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem.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 away with it I know what you think kind of love brings Is it where you really wanna go man op straat. We hebben op de zolder toch een plekje. En papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Je moet hier niet een beetje op hem letten kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar? troosten. Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie het zij om bij in bed te mogen? jij nou voorlopig maar klein?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 by the And I'm the first to admit it Without you stranded in an ice The stage and the where it's just me and Keane always love you. I promise to always love you. Cause I think the whole world of it.